Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De politie in Noorwegen zoekt opnieuw naar de vermiste Nederlander Arjen Kamphuis. De man van 46 werd op 20 augustus voor het laatst gezien in een hotel in Bode... en is sindsdien spoorloos. Er wordt onder meer gezocht in een gebied waar dat ook al eerder is gebeurd... maar de zoektocht is uitgebreid en er wordt met kleinere boten gezocht op moeilijk bereikbare plaatsen. Afgelopen week werden spullen gevonden die vermoedelijk van kamphuis zijn, zoals een opvouwbare kajak. Medewerkers in de zorg zijn veel tijd kwijt aan het overtikken, printen en faxen van gegevens van patiënten. daarbij worden ook veel fouten gemaakt waardoor patiënten in gevaar kunnen komen blijkt uit een rondgang van de NOS onder ruim 700 zorgmedewerkers. Computersystemen van artsen, apothekers en ziekenhuizen communiceren niet goed met elkaar. Vaak moeten die gegevens handmatig worden overgezet. Daardoor krijgen patiënten wel eens verkeerde doseringen en onnodige behandelingen al op de Filipijnen door orkaan Mankhut is opgelopen tot zeker 64. Er zijn meer dan 33 gewonden. De meeste doden vielen door aardverschuivingen in bergachtig gebied in het noorden van de Filipijnen. In Hongkong zijn zo'n 200 mensen gewond geraakt door de orkaan Mankhut. Er is ook schade, maar hoe groot die is, is nog niet duidelijk. De orkaan trekt verder over het zuiden van China, waar ook twee kerncentrales staan. Uit enkele steden zijn zeker een half miljoen mensen geëvacueerd. Zangeres Anneke Greunlo zal in besloten kring worden begraven... in haar woonplaats in Frankrijk. Op een later tijdstip komt er nog een herdenking in Nederland... voor vrienden en collega's. De zangeres overleed gisteren op 76-jarige leeftijd. Ze trad een jaar geleden voor het laatst op. Het weer, vanavond en vannacht droog met soms opklaringen. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen overdag in het zuiden zonnig bij maximaal 25 graden.